Michel Koenen met het NOS-journaal. Edegaties in de gemeente. Na een marathonvergadering van 7 uur die tot diep in de nacht duurde... heeft de gemeenteraad daarmee gestemd. De asielzoekers worden verdeeld over een voormalig verzorgingshuis... een camping en een vakantiepark. De komst van de asielzoekers leidde tot veel protest in Ede. Zo werden er dode varkens gelegd op een van de locaties. Het dodental van de aardbeving in het zuiden van Japan is opgelopen tot zeker 9. De beving had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. In ziekenhuizen liggen zeker 135 gewonde mensen. Na de eerste beving zijn er meerdere naschokken gevoeld. Veel inwoners zijn naar buiten gevlucht en brengen de nacht door op straat. Het kabinet bekijkt of de Nederlandse VN-missie in Mali kan worden verlengd. Frankrijk heeft erom gevraagd, zei minister Koenders, die in Mali is. Sinds twee jaar doet Nederland mee aan de vredesmissie. Die werd opgezet nadat een internationale troepenmacht Tuareg-rebellen en islamitische strijdgroepen had teruggedreven. Eind dit jaar loopt de missie voor Nederland officieel af. Brussel gaat de hotels in de stad financieel helpen. Omdat ze het moeilijk hebben na onder meer de terreuraanslagen van vorige maand... worden ze tijdelijk vrijgesteld van stadsbelasting. Ook wordt er nog eens 3,5 miljoen euro vrijgemaakt om noodlijdende bedrijven rechtstreeks te kunnen helpen en komen er maatregelen om het imago van de Belgische hoofdstad te verbeteren. En Liverpool staat in de halve finales van de Europa League. De Engelsen bogen in een spectaculaire wedstrijd een 0-2 achterstand tegen Borussia Dortmund om in een 4-3 overwinning. Ook Shakhtar Donetsk, Villarreal en Sevilla staan in de halve finales.